Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een lid van het Russische curlingteam is op de winterspelen betrapt op doping. Alexander Khrushchevnitsky testte positief op het verboden middel meldonium, meldt de Russische site Sport Express. Morgen zou een b het dopinggebruik van de Rus moeten bevestigen. Khrushchevnitsky won deze week brons bij de landenwedstrijd. Hij deed mee onder neutrale vlag omdat Rusland vanwege het grootschalige dopingschandaal geschorst is voor deze Spelen. Hij ontkent dat hij meldonium heeft gebruikt. Het middel is sinds vorig jaar verboden. In het huis in Zwolle, waar de politie gisteren een onderzoek begon... is een lichaam van een man gevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Of het de man van 38 is die al anderhalve week wordt vermist, is onbekend. In de zaak werd gisteren een man van 40 uit Zwolle aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. VVD-prominent Ben Verwaaien is kritisch over het optreden van premier Rutte in de kwestie Zelstra. Rutte wist al eind vorige maand van een fout van de inmiddels afgetreden minister van Buitenlandse Zaken, maar zag die niet als een politieke doodzonde. Het is een misser om dat niet op je radar te hebben, zei Verwaaien in het tv-programma Buitenhof. De Nederlandse schaatsters zijn er niet in geslaagd om op de Olympische Spelen een medaille te veroveren op de 500 meter. Beste Nederlandse was Jorien Termors, zij werd zesde. Het goud was voor de Japanse Naoko Daira. Titelverdedigster Sangwa Lee uit Zuid-Korea eindigde als tweede en het brons was voor de Tsjechische Carolina Erbanova. Het weer vanmiddag geregeld zon. In de loop van de dag komen er wolkenvelden vanuit het westen het land binnen.